Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Island in de Zon. Een hele goede middag. En eh, ja, dit is niet het bekende stemgeluid wat je doorgaans hoort volgens mij. Nee, mij ook niet, nee. Ehm, maar toch zul je het er tot 4 uur mee moeten doen. Ehm, eh, ja, doorgaans heb je hier een Café Chantal, een uh, eh, Lakeside Stories of Afternoons met een Armin Tamminga. Maar ja... Niks van dat alles deze week. Het is wat anders deze week. Ja, behoorlijk zelfs. Ja, dat mag je wel zeggen. Iets met friet, bier en hele fijne muziek in ieder geval. Dat, dat klinkt als een hele goede combinatie. Dat dacht ik. Ja, ehm, ja tot vier uur eh, zijn wij bij hem. Wat wij gaan doen weten wij eigenlijk ook nog niet echt. Geen flauw idee. Ehm, maar verder, ja, kun je in ieder geval wel het volledige programma bijsturen. Ja, absoluut. Laat ons weten wat jij wil horen. Studio radio 5 leennl Precies. Het Gijs heb je al gehad op Twitter. Het Chris of het Radio 5 Leen kan ook nog. En dan hebben we nog de chatbox op de site. www.radio5leen.nl eh, Schuine stable live. En dan kom je daar en dan kun je je aanmelden. En dan kun jij daar vervolgens jouw verzoekjes en alles wat je daar nog meer kwijt wil. Ja, dat moet helemaal lukken toch? Dat dacht ik ook eh, inderdaad. Heerlijk. En dit is een verzoekje van mij nog wel. Ja. Nou, geweldig hè. Tour door Cinema Club en What You Know. Mr. Brightside. Lekker hoor. Ik, ik word er wel blij van, persoonlijk in ieder eh, geval. Ja. Um, er werd zojuist een vraag gesteld. Komt er ook weer een gekke genre gedeelte? Ja, komt die er ook weer bij? Dat is een beetje een goede vraag. Op zich, persoonlijk, vind ik het wel een goed idee. Ja, ik, ik, ik nou weet je, we doen het gewoon. Ja? Voor mij wel, ja. ja. Heb, jij, heb jij alles klaarstaan eh, voor de... Ehm, ja, ik heb al een, ja inderdaad, ik heb de pauken al, die heb ik hier. Kijk, oh spannend, spannend, spannend. Oh, daar moet ik zeker nu alvast beginnen, ja. Ja dacht, ik bouw de spanning nog even op, maar eh, alles gaat snel hier. Zeker weten. 62 papiertjes met allemaal een verschillend genre erop. Ik heb er vandaag een eentje bij gedaan. En afgelopen woensdag is er eentje bijgekomen door Matthijs van der Meer, die al heel vroeg in de studio is hier. Ja, wat was het ook? Boyband was dat toch? Ja. Ik hoop heel erg dat die nu naar boven komt eigenlijk. Ja? Ja, ja persoonlijk. Nou, ik heb er een gepakt. Zal ik even voor je kijken. Het is niet boyband. Au. Het is, oh. het is heb jij de dubbel? ja, heb ik ook. Ja? Het is, het, het is vandaag geworden Scandinavisch. Scandinavisch? Ja. Oké. Ja. Ga ik even op brainstormen. Vorige week was dit in de studio. Af, afgelopen woensdag moet ik zeggen. Dit is een vroeg en Home op jouw eigen Radio 5 alleen. en Animals. Terwijl de friet inmiddels klaar is. Het, ehm, eh, alleen eh, curry is zeg maar geen overbodige luxe. behalve. Dit, dit smaakt echt helemaal nergens naar om eerlijk nee. zijn. Uh, nee, nee. is, um, ja... Nou, dit, is een beetje, ja, de, de, echt, de buitenkantjes zijn helemaal perfect. Die zijn, die zijn een beetje bruin gebakken, dus die, die zijn ook een beetje krokant als je ze breekt. Ja. Oh. Ja, wel lekker. Dat klinkt wel lekker. Maar als je dan eentje in het, in het midden pakt, oud bloed heet trouwens, dan hier dat hoor je niet. Ja, nee. Misschien moeten we die nog een keer proberen straks. Ja, eh, in geval. Eet ik eerst die, die bruintjes wel op. Ja. Het genre gedeelte vandaag, Scandinavisch. Ehm, terwijl de verzoekjes inmiddels binnenstromen, geven we jou nog heel even de tijd om eh, ja, nog wat extra dingetjes in te sturen. Ja, goed idee. Het Gijslaster heb je Hoogland. Het Chris IJsmans. Het Radio 501. Of in die chatbox op de site www.radio501.nl schuinstreep live. Perfect. Moet lukken. Ik weet wel een paar. Hè? Ik weet wel een paar. Ja, komt goed. Thinking what I say. Thinking about how I wanna say it. Really should head out and play. Let go. Thinking about what I wanna say. Thinking about how I wanna say it. Act like a bird of prey. Let go. This day, that day, every day a rat race. Been around since fat lace. Tell me how that tastes, partner. No, I'm not a chancellor. Looking for the right answers like trace. Just sitting there chilling in the back cave. Whilst listening to Nick Cave. Last night was a sick rave. Hey, used to be Elliot, now it's just a nickname. I cool my own shots, wash my own pots, clean my own socks, change my own locks. Spit fire from the belly, but still my tongue gets tied in knots. I'm unorthodox, I go cool the cops, I ate all your crops, I emptied your boxes. Urban foxes, what's his face, win like Camelot, living in a paradox, searching for paradise. Oh, that's nice, have a nice day. Thought that I found it, tried to stay grounded, now I'm surrounded, clowns and scoundrels. Short timeline, times like this, I thought I want limelight, that's my right. I want a place by the riverside, please. Thanks for that, geek no more deliveries. This is an epiphany. I can still get high, no limits me. Should I just go swimming with the women or anything similar? Dark activities. Sounds all too familiar, and that's just not cricket like Jiminy. Don't discriminate, Jekyll or Hyde. Everybody's different at night. night, night, night. Time might fly, girls may cry, lights may die, but the sky.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 So won't the Slim Shady and all of us. Up Een van de meest legendarische platen van Eminem uitgebracht. Al vraag je het mij, je hoorde de Real Slim Shady. En daarmee... Oh, wacht, laat ik jou gewoon ook aanzetten. Dat ah, scheelt echt de helft. Ja. Gezellig, Chris. Ja, ik, al die schuiven. Dus, het eh, <laughs> is, uh, moeilijk, hè? Ja, zeker op een zondag. Oh, ja, dat, dat snap ik wel inderdaad. Maar goed, het gekke genre gedeelte. Scandinavisch. Ehm, ze stromen nog steeds lekker binnen. Ja, absoluut. Ehm, en, en dat kan natuurlijk nog steeds, hè? Zeker weten, zeker weten. Studio kun je naartoe mailen. Het Gijs Laagstreepje Hoogland, moet ik zeggen. ja, inderdaad anders komt hij niet aan. Nee, Ed Chris En daar hoeft dan weer geen streepje tussen. En waar ook geen streepje tussen hoeft, Ed Radio 501. Zeker weten. En dan kan het ook nog in die chat op www.radio501.nl schuine streep live. Ehm, ja, voor mij het eh, ehm, hoogtepunt van dit gekke genre gedeelte ehm, is toch wel de volgende plaat. Heerlijk, heerlijk fout. Op, ja. dit, dit, kan wel gewoon. Ik ga kijken of we nog ergens een disco ball hebben liggen. En een hele grote roze lamp. en dan ga ik een klein dansje maken op ABBA. En Dancing Queen. Hoor hoorde je en Invisible in het gekke genre gedeelte. Juist, het gekke genre gedeelte is Scandinavisch. Ja. Wat hoort er nou eigenlijk allemaal bij Scandinavië? Dat vroeg je me net even af. Geen idee eigenlijk. je, hebt, Zweden, heb je, je hebt Noorwegen, je hebt Finland, Denemarken, IJsland en ook de Vareur-eilanden nog. De wat? De Vareur-eilanden. Voor mij schrijven Oh, die. Dat is uit. Ja, dat ligt dan tussen eh, IJsland en Denemarken in. Het is heel klein, er wonen maar 30.000 mensen of zo. Maar dat hoort wel bij Scandinavië. Dat hoort er wel bij. Voor mij komt er ook geen muziek vandaan. Maar mocht er wel een band zijn die wel van de Vareur-eilanden afkomt. Kunnen we zo eventjes... Eh, even researchen. Ja, dat ga ik ook even, even doen. kijken inderdaad. Wat er ook deels ehm, uit het Scandinavische gebied komt.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 kwam net met de vraag van... hey, ga eens even kijken wat, wat nou allemaal van de, van de eilanden afkomt voor eh, artiesten. Ja, inderdaad. Ik heb eh, één dingetje gevonden. Ah. Nou, is, eh, jij vroeg net al aan mij hoe je vader uitsprak. Dat vroeg ik mezelf eigenlijk ook al af. Maar dan weet ik ook niet hoe ik dit uit ga spreken. Want het staat een. Het, is T en dan een, een, Y met een streepje naar rechtsboven en dan een R. En dat, dat je nou weer uit te spreken als uh, eh, Tuer, Ja, of zoiets. Zoiets. En ja, ik, het is een Vareurse folk slash viking metal band. En ja, ik, ik, ik de, nummers van de band gaan vrijwel uitsluitend over de Noorse mythologie. Ja, inderdaad. Ehm, nu heb ik dus ook eventjes opgezocht ehm, dat eh, deze band naam is dus ook weer een, eh, gewoon een god. Ja, precies. Ja. Eh, is de zoon van Odin en Frig. Oh, daar ben ik nog mee wezen Stappen laatst. Oh, nee, zo gezellig. Ja. Eh, in ieder geval, het klinkt ongeveer zo. Het is getiteld Heel to the Hammer. Heel to the Hammer. Ja. En hoe lang duurt het? 3 minuten 50. Dat is waarschijnlijk 3 minuten 50 te lang ook. Als ik dit zo hoor, hè. Misschien dat Matthijs op uh, dinsdag dit kan draaien. Zoiets, ja. Matthijs van de Keizer is een alternatief. Ja, dit, uh, de, ik, ik kan het voor hem opschrijven. Ja, zoiets denk ik. Nou.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 Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Chevy, the bigger plan's already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. place they gave him, he'll always consider home. was a cool machine, driving Clara to the dance. He really was living the dream. Asking Bob, can I please go? Take the car, but don't be late. I want you home before 11. That means 11 on the dot. He doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, voor live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat Horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Dit is Radio 501. Is Radio 501.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 Bijzondere show, laat ik het oh. zo zeggen. Ja, inderdaad. Inderdaad, dat sowieso. Met, hele, hele, hele vieze patat. En zo. Ehm, goddelijke curry. Je weet dat je patat echt heel erg Fries is. Als er iemand elders uit het pand komt vragen of, er, of alles wel goed gaat. Of, hij, omdat, hij, omdat het een, een beetje raar rook. Dan, dan is er iets mis. Dan, ja, Inderdaad. En niet zo'n beetje ook, want oh, dit, die doen we niet meer hoor, Ik weet niet, is, uh, Matthijs, is de foto al geplaatst op Twitter? Ja, ja, ja ik heb net een, eh, een fotootje van Gijs en de patat eh, geplaatst. Ja, ik, ik heb hem al geretweet inderdaad, is. Dus, dat is helemaal goed gekomen. Oké, ik heb hem nog niet gezien, dat, dat ligt dan misschien meer aan mij. Maar... Ja, met de boodschap dat Gijs maar geen ovenfriet meer moet bakken. <laughs> en als je even het fotootje aanklikt, dan weet je waarom. Ja, precies. zeker weten. Ik geef je compleet gelijk, Matthijs. Um, een nieuwe episode van het is is gedeelte lijkt mij uh, natuurlijk meer dan. Eh, eh, pak ik de pauwkleur even bij. Want het eerste uur hebben we natuurlijk Scandinavisch gehad. En hoeveel platen hebben we gedraaid? Een stuk of zeven Scandinavische platen volgens mij. zoiets inderdaad. Iets in die richting. kan nog een achtste worden trouwens. Staan deze twee heren rechts van mij en tegenover mij in spanning te wachten tot ik eigenlijk boyband pak. Boyband, boyband. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Maar er, zitten, er natuurlijk ook nog 60 anderen in, hè? dus ja, je weet maar nooit. Ik heb er één te pakken. Het is geen boyband. Maar? Funk. Funk? Oh, maar ook niet vervelend hoor. Nee, absoluut niet. Dat, eh, nou ja, goed. Oh, dat, ja, ik heb er wel zin in. Ja, ja. Eh, niet verkeerd. Geen slechte keuze. maar we sluiten af met de Scandinavische plaat van Pieter, Bjorn en John, Young Folks. crazy. van Knife Party. Lekker hoor, die Them met lasers. Ja, nog steeds, als het mij ligt, een van eh, mijn favoriete uh, eh, dance-slash-house artiesten. En ik weet dat Matthijs van der Meer het niet helemaal daarmee eens is. Want ik denk, Matthijs die is een beetje altijd eh, boos op Knife Party. Tenminste, dat, als ik dat on, begrijp ik altijd van hem. Nee, niet boos op, maar boos om Knife Party. Ja, boos om vooral inderdaad. De Knife Party is in eerste instantie natuurlijk de aanleiding geweest dat Pendulum gestopt is. Want ja, die gasten dachten wel wat beters te doen te hebben. Zoals eh, hitjes maken als Internet Friends. Nou nee, dan heb je niet iets beters te doen. Had je maar gewoon beter bij Pendulum kunnen blijven. Dat is eh, Matthijs van der zijn mening, dames en heren. Ja. Ehm, ja, Chris, vertel jij weer. wat, eh, wat ik vind het eigenlijk niet zo erg. Nee, ik, ik, ook helemaal want Pendulum heeft echt briljante dingen afgeleverd. En op een gegeven moment is het tijd om door te gaan. Ja. Ja, we gaan dan, een andere kant op door. Niet ehm, inderdaad, Internet Friends was inderdaad wel een soort van dat je denkt van... Oké, zucht. Ja, oké. nou, vooruit, vol en door, zeg maar. Zo'n momentje. Maar wat ik dan nou wel eh, zag... Ik, ik, ik weet niet wel waar ik rij. Voor mij reed naar de Zwarte Cross toen. toen zag ik wel een, eh, een grote banner van, van Pop in, eh, in Ulft. Is dat daar wel gewoon een pendulum stond. Ja, de DJ zat er zo. Niet, meer live, maar er oh, is gewoon een dude van Pendulum. Waarschijnlijk die ene dus, die dus niet mee is gaan naar Knife Party. Juist, ja. Die nog Pendulum plaatjes draait. Ja. Ja, gewoon pendulum plaatjes draaien. Wij kunnen ook pendulum plaatjes draaien. Precies, en dan zijn wij eigenlijk ook een pendulum DJ set. Nou, daar, ga ik wel, wil ik eigenlijk wel geld mee verdienen. Ik wou hem zeggen, dan wil ik ook vangen als een pendulum <laughs> DJ hoor. Precies, dat is niet verkeerd volgens mij, nee. In ieder geval, het gekste gedeelte is eh, funk. Funk, ja. Ehm, nu ben ik niet zo heel erg thuis in funk. Nee, ik ken er nog één persoonlijk. Maar ehm, welke ik dan ja, toch wel het meest funkish eh, wat ik ken, is nog deze plaat van Zagat. Funk that. Funk that. Nou, toepasselijk weer. question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man! Funk that! Get out of my way! that every time I walk into the bank, the tellers look at me like I'm the one that robbed them last week. Come on, man, folk! that every time I turn on the radio, I hear the same five songs 15 times a day for three months. Man, fuck that! for money when I ain't got none? What is it, an end thing or something? Let me remind this dude he ain't got no money. Huh? Man, fuck that! see my neighbor. She tells me to stay out of trouble. The other one looks at me like I'm the one that got her daughter strung out. like every time it never fails, it never fails. I'm just chilling in my crib, minding my own business, and somebody wants to call me just to talk about nothing. Fuck that! a nightclub. Only the ugly chicks wanna step to me. I mean, like I'm ugly or something, huh? What you mean, huh? Fuck that! that funky music? And we did. Ja, absoluut. Met een hoofdletter F. Ja, zeker weten. Lekker hoor. Nou, we zijn nog niet laat. We zijn nog niet laat. Eh, nee, zeker niet. We hebben er sowieso nog eentje aangevraagd door niemand minder dan Arwin Tamminga. Dat sowieso, maar we gaan ook niet, dat, dat verklap ik ook alvast, dat we niet helemaal alleen maar vankplaatjes gaan draaien tot het einde van eh, de uitzending. nee, het kan te gek ook natuurlijk. Wij hebben natuurlijk nog wel een paar eh, nummers die wij absoluut wel willen draaien. En willen laten horen aan jou. Ja, die willen wij niet onthouden aan de luisteraar. Absoluut ehm, niet. En ja, zo zijn wij dan ook niet, weet je. Nee, dat doen we dan ook gewoon. Ehm, maar we hebben in ieder geval ook nog wel een paar funplies klaarstaan. Zeker weten. Of tenminste, ehm, in ieder geval nog twee. ja, dat, eh, dat, eh, dat moet genoeg Waarvan één eigenlijk alleen maar eh, funk in de naam heeft. Ja, dat is waar. Maar goed, dat terzijde. So Dit is George Clinton en Bob Gunn. Kijk, uit de oude doos. I have to put my hand cups on your mama. Cause the but dinner, damn boogie with a crew. But I'd rather be with you, boo. And make you say, I'm drunk. Till you D dump. Humdrum don't succumb when I'm done bucking. It's one nation under a groove. Getting down for the fuck of it. Tear the roof off this mother like we did last night, son. And hit you with the bop gun. Here's my chance to dance. on the mothership. And you can ring my bell if you need me to pass the Dutchie on the left hand side for the sale. Cause nobody knows where the nose goes when the doors close. Star Child got the hose, Looking for the theme from the black hole. May I big bang you with my black pulse pulsar flashlight, red light. We don't like cops on the bike. Just make bail tonight. So what you gonna do when you get out of jail? I'm gonna have some fun with the pop gun. Ready or not, yeah. is dit nou niet te noemen. Het heeft wel een beetje funk invloeden, dat wel. Een beetje, ja, een beetje. En het zit gewoon in de titel natuurlijk Daft en Daft Heerlijk. Ja, ik, vind, het wel, wel lekker. Ja, en ik vind het ook wel een hele mooie afsluiter eh, om eh, dit eh, blokje, ja, funk mee te eindigen. Ja, het is bovendien weer eens wat anders dan die Get Lucky en alles. Zeker waar. Zeker Want het is al bijna vergeten dat ze dit dus ook hebben gemaakt, hè, Daft Ja, ehm, wat ik wel heel fascinerend vind is dat iedereen nu Lose Yourself to Dance begint te draaien. Ja. En dat ik eigenlijk wel meteen zoiets had van... hey, deze is eigenlijk veel lekkerder dan Get Lucky. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Maar ik denk dat Get Lucky, dat was natuurlijk een hele grote eh, opbouw van het nieuwe album van Daft Punk komt eraan. Zeker waar. En ja, kun je, voor mij kunnen ze dan elk plaatje wel als eerste uitbrengen. Want die, dan uh, vinden heel veel mensen het waarschijnlijk gewoon best. Nou ja, toch was het wel een redelijk omstreden album natuurlijk. Dat, uh, ja. dat wel. Maar goed. Ja, het, het, heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor... Daft Punk, volgens ja, ze mij. niet verkeerd, niet verkeerd. Maar dat in ieder geval genoeg over funk, over Daft Punk. We gaan nu weer even muziek draaien die wij ook heel graag aan jou willen laten horen. Misschien ken je het al, maar wij maken het gewoon nog even bekender voor jou. M83, helemaal uit Frankrijk. Dit is Midnight City. op jouw eigen Radio 5 lijn. Ik word, ja, zeker weten. Ik ben dat, dat eh, komt van het album Die Opposites. En, dat is een, een, laten we het zo zeggen, een heel fijn album. Zeker weten. Ik ben hem de laatste tijd schandalen gaan promoten hier. Um, middels deze plaat. En Sounds Like Balloons. Ja, die hoor ik ook, heel vaak. legendarisch vind. Gisteren was ik namelijk ook nog even bij jou eh, gebleven. En eh, voor mij twee weken terug of zo, ook al op, op, de vrijdag. En toen hoorde ik ze ook allebei al langskomen. Ik draai ze stiekem gewoon allebei inderdaad. Ja, dat, dat, doe je goed hoor. Want het Moeten we niet hard zeggen, want anders hebben die programmaleiding achter me aan. Ja, precies. En, uh, streng hier, streng hoor. Mhm daarom, daarom. Dus we moeten uitkijken. Maar ehm, ja, eh, als je dat allemaal niet geluisterd hebt, Download. Ik bedoel, koop dat album. Precies, en, ehm, <laughs> en luister het <laughs> gewoon. Dat, ja, maar ja, het echt doen. Gewoon. Ja, want het is echt een heerlijk album. Ze staan eh, vol met lekkere nummers. Zeker weten. En, ook, ook, ook mooie nummers, want je hebt Opposite. En dat is een heel, mooi, een heel mooi rustig nummer. Zeker weten, die is heel relaxed inderdaad. Ja, oké. maar, het, het, kan, het kan twee kanten op. Precies, maar genoeg over Biffy Lyro. Zeker weten. Wat ook een briljant album is, is het album getiteld Paramore. En van welke band zou dat nou zijn? Hè, heb... dat wordt een gok hoor. Ja, ik heb zo'n flauw idee dat het niet van Biffy Lyro nou, is een wilde gok dan? Uh, laat maar raden. Paramore. Zeker weten. Nou, ja. Ain't it fun? I don't mind. als dit al geen reden genoeg is om dat album te kopen en grijs te draaien, dan weet ik het ook niet meer. Jorden. Paramore. En Ain't It Fun. Lekker. Nou, volgens mij wel. Ja, absoluut. Ik, eh, ik, ga er, ik ga er hard op. En waar ik ook hard op ga, zoals hard op jongen, om het zo te zeggen, is eh, eh, Rizzle Kicks. En Mama Doe de Ham, dat vind ik echt een hele fijne plaats. Staat ook in de lijstje van Gijs favorieten in mijn programma Hoog Proland. Ja, absoluut. Doe maar. En dat is helemaal terecht. Ik spreek jou woensdag weer. zeker weten. Ehm, ja. ja, pas wel. En, Chris, wanneer horen we Chris weer? Eh, vrijdag. Vrijdag, ja. Tot later jongens. We sluiten af met de Rizzo of X en Mama Do The Ham. Yo! Coming in with a sound fresher than cut grass. On stars. Second that we enter if you must star, Rush past, I keep forgotten your mind.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 What? Yeah, yeah, I love that sound sound. Yeah, yeah, I love that sound. So flip your back butts at once on a mad one, like yeah, your mama can not hum. Mama do the hum, mama do the hum hum. Mama won't you please let me do the hum Mama do the hum, mama do the hum hum. Mama won't you please let me do the hum hum. <laughs> this one energy beyond me. I just want all of these girls to be on me. And maybe even one of them could be Beyonce. We ain't gonna put that rap noise in. All of that cheesy stuff, clap, clap, sing. And we're gonna burn some calories right here, right now. Ain't over till a fat boy slims, mama. yeah. do the hot, mama. mama do the hot, mama Mama, won't you please yeah. do the hot, mama. Yeah. Knock around back sound. Uh, Boss a little jiggy is the drum track pound. Past the brimmer just making their own crowd with the other half driving like. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Uh, so flick your bag, butts at once on a mad one like yeah, yeah, mama can hum. Ooh. Mama do the hum, mama do the hum, hum. heart Cause you know what came make the dance change And we rule that crowd And we don't change pace at the halfway We, we keep it moving We, we hold it down Can't stop it, no losing Nobody gonna take my crown, hold nah, nah, nah, never gonna happen.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 Like, yeah, your mama can hump.